Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Reisarts zij veroorzaken. In brochures en op websites komt vanaf het najaar te staan... wat het klimaateffect van een reis is... zegt brancheorganisatie ANVR in de Volkskrant. Uiteindelijk moet er een app of een website komen... waarmee reizigers dat zelf kunnen berekenen. Daarin wordt niet alleen het effect van de vlucht... maar ook de accommodatie meegenomen. Nu bieden onder meer luchtvaartmaatschappijen klanten al aan om het klimaateffect van hun reis te compenseren, maar over de gebruikte rekenmethodes bestaat veel discussie. De afzetting van de Braziliaanse president Dilma Rousseff is een stap dichterbij gekomen. Een parlementaire commissie adviseert een procedure tegen Rousseff in gang te zetten. En dat betekent dat het parlement binnenkort over haar lot zal beslissen. Mogelijk gebeurt dat zondag. Er is dan wel een tweederde meerderheid nodig om haar af te zetten. In de commissie was de meerderheid iets kleiner, dus het is nog geen gelopen race. Rousseff ligt onder vuur wegens beschuldigingen van corruptie, al zijn er nog geen harde bewijzen gevonden. De Peruaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij de lokale vestiging van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca. Dat bedrijf is de spil in het schandaal rond de Panama Papers. In de Peruaanse hoofdstad Lima zijn documenten in beslag genomen voor een onderzoek naar belastingontduiking en fraude. Vorige week lekten miljoenen documenten van het Panamese bedrijf uit. Sindsdien zijn wereldwijd onderzoeken gestart naar belastingtrucs van rijke ondernemers en politici. Ajax gaat experimenteren met staanplaatsen in de arena. De KNVB werkt aan een proef met meer staantribunes en Ajax wil eraan meedoen. De plaatsen komen op de eerste ring Zuid. In 1999 werden staanplaatsen in Nederlandse stadions uit veiligheidsoverwegingen verboden, maar in 2004 werden ze onder strikte voorwaarden weer toegestaan. Het weer, er trekken buien over het land, minima tussen 7 en 10 graden.